Moutscheurs met het NOS Journaal. De politie gaat morgen verder zoeken naar de vermiste sportvisser op de Oosterschelde. De zoekactie werd vanavond gestaakt omdat het donker werd. Eerder vandaag werden twee lichamen gevonden. De slachtoffers zijn een 79-jarige man uit Hezen in Brabant en zijn zoon van 51. Ze gingen gisteren met een vriend vissen, maar kwamen niet terug bij de bed and breakfast waar ze een kamer hadden gehuurd. Hun auto met trailer staat nog aan de kant. Presentatrice Floortje Dessing zit vast in Jemen. Ze is daar voor haar programma Floortje naar het einde van de wereld. Dessing zit samen met medewerkers van het Rode Kruis... in de kelder van een gebouw in de hoofdstad Sanaa... waar sinds enkele dagen weer hevig wordt gevochten. Ze maken het goed, maar kunnen voorlopig niet naar buiten... omdat het te gevaarlijk is. In Jemen woedt al een paar jaar een bloedige burgeroorlog tussen Houthi-rebellen en aanhangers van ex-president Saleh. De woningbrand in Weert, waarbij een dode is gevallen... was veroorzaakt door kortsluiting in de ijskast, dat meldt 1 Limburg. Het vuur ontstond vannacht rond 3 uur. Bij de brand raakte een bewoonster gewond. De vrouw overleed in het ziekenhuis. Op de wereldbeker schaatsen in Calgary in Canada heeft Rus Dennis Yuskov goud gewonnen op de 1500 meter. Koen Verwij pakte het zilver in een Nederlands record en het brons was voor Kjeld Nuis. En Tom Dumoulin, Sven Kramer en Max Verstappen zijn genomineerd voor de eretitel Sportman van het jaar. Bij de vrouwen zijn dat Daphne Schippers, Zelster Marit Bouwmeester en wielrenster Anna van der Breggen. Voor de eretitel Sportploeg van het jaar zijn de Nederlandse voetbalsters, de hockeyers en de shorttrekkers genomineerd. De uitreiking van de prijs is op 19 december. Het weer overwegend droog, maar in de kustprovincies kan een bui vallen. Het koelt af naar 2 tot 6 graden. Morgen valt er een enkele bui, maar er is ook af en toe zon...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 En we beginnen met Let There Be Light. Ja, op weg naar de kerst zullen we maar zeggen. Ehm, maar het is nog niet helemaal zover in Nederland. Internationaal trouwens wel, dames en heren. Dan eh, zijn we... De New Age muziekartiesten zijn eigenlijk al eh, vanaf november bezig met uh, kerstmis holiday music of Christmas music. En, ehm, maar niet Tom Moore en Sherry Finster. Die hebben dat meer eh, op spirituele basis gedaan. Let there be light. Daar beginnen we mee. Dan Chicago Chill nummer 1 van uh, Al Dewar en een, eh, Andy Mitran. En die zijn, hebben samen dus een uh, vast duo, ook uit Amerika. En die zijn... Ehm, nou, die hebben dit album gemaakt. En Chicago Chill 2 is er ook al. Maar ja, die heb ik nog niet in mijn bezit. Dat maakt niet uit. Peacefulradio.info, daar kan je het allemaal op terugvinden. Veel luisterplezier. www.spiralingmusic.com. That's spiralingmusic I'm Michael Kolwitz, Chapman Stick soloist, and I'm one of the artists of Peaceful Radio. Please visit my website at michaelkolwitz.com. Thanks for listening to Peaceful Radio. se levanta. Y en mis memorias ella revela. oportunidade. Oh, oh, oh, vuelve a casa mi amor. Oh, oh, oh. Devuelve mi corazón. Oh, oh, oh. Vuelve a casa mi amor. This is New Age recording artist Michael Stribling. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.lila-music.com. Hi, this is Michelle Qureshi, and you're listening to my new album, Seventh Wave, on Peaceful Radio. This is Nick Farr, and you're listening to my new album, Between Then and Now, on Peaceful Radio.